9 uur. met het NOS-journaal. Kinderen die zijn verwekt door een anonieme spermadonor... moeten gratis een DNA-test kunnen doen om erachter te komen... wie hun biologische vader is. Dat wil de ChristenUnie en de verwachting is dat een Kamermeerderheid het plan steunt. Nu moeten donorkinderen nog betalen voor de test. Dat kost 250 euro. Voor donoren is de DNA-test al gratis. Vier op de tien Nederlandse ondernemers die zaken doen met Groot-Brittannië... zijn niet klaar voor de brexit, blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel. De helft van de ondervraagden is een beetje voorbereid. De Kamer van Koophandel denkt dat ondernemers het nog even aankijken... omdat nog onduidelijk is hoe de brexit in maart er precies uit zal zien. Premier Rutte erkent dat hij is beschadigd door de discussie over de afschaffing van de dividendbelasting... Tijdens het laatste debat hierover in de Tweede Kamer zei hij dat hij een kras heeft opgelopen, maar hij zei ook dat dat bij zijn baan hoort. De PVV diende nog een motie van wantrouwen in, maar die haalde geen meerderheid. YouTube heeft last gehad van een wereldwijde storing. Wie een filmpje wilde bekijken kreeg een foutmelding... en op de homepage stonden witte vlakken in plaats van video's. De eerste berichten over de storing verschenen rond kwart over drie. Anderhalf uur later waren de problemen voorbij. Het is niet bekend wat de oorzaak was van de storing. In het Brabantse Valkenswaard is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij was in een woonwijk en de daders gingen vandoor op een motor. Over de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. Het Nederlands elftal heeft met 1-1 gelijk gespeeld in de oefenwedstrijd tegen België. Mertens maakte in de vijfde minuut 1-0 namens België.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 不懂。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 said, Who?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 106.9. Dit is ZFM. there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast.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 vacation. you 106.9 ZFN